Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De advocaten van de twee ondernemers achter de stint willen vrijspraak. Zeven jaar geleden kwamen vier kinderen om het leven toen de stint waarin ze zaten... bij een spoorwegovergang werd geraakt door een trein. De begeleidster zegt dat het niet lukte om te remmen... maar volgens de advocaten van de ondernemers is er niet genoeg bewijs... dat er een probleem was met de elektrische boldercar. Tegen de twee ondernemers werd gisteren ruim vijf jaar cel geëist... maar de advocaten noemen dat onterecht. Ze vinden dat er sprake is van een tragisch ongeluk en niet van een misdrijf. In het kanaal bij Vlaardingen is een lichaam gevonden. Duikers van de politie vonden het. Ze waren daar vanwege een lopend onderzoek. Afgelopen zomer werd op dezelfde plek een voet gevonden. Of de vondsten met elkaar te maken hebben, kan de politie niet zeggen. Volgens de regionale omroep Rijnmond wordt dat nog onderzocht. KLM scherpt de veiligheidsmaatregelen aan voor vluchten van en naar Curaçao. Zo moeten vliegtuigen beter zijn verlicht om verwarring met andere toestellen te voorkomen. De afgelopen dagen kwamen twee vliegtuigen in de lucht te dicht bij Amerikaanse militaire toestellen die niet op de radar te zien waren. Opnieuw is Serena Wiegman door de Wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen... tot beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Ze won de prijs al vier keer eerder. Wiegman kreeg afgelopen zomer als bondscoach van Engeland het Europees kampioenschap. De prijs voor de beste coach van een mannenteam ging naar Luis Enrique. De Spanjaard veroverde als trainer van Paris Saint-Germain dit jaar de Champions League. De Franse voetballer Ousmane Dembélé, die bij Paris Saint-Germain speelt... werd gekozen tot de beste voetballer van de wereld. Hij won dit jaar ook al de Gouden Bal.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 Een openbaring. terug bij het tweede uur van ZFM Jazz Top 2025 Cover Up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Sax Lab, Saxophone Quartet. Eh, vier Italiaanse mafkezen op de sax. Bewijzen al sinds 2011 dat eh, elke popsong van ABBA tot ZZ Top... tot een jazzpareltje kan worden omgetoverd. Strome's hit Tous les Te vinden op plek 1400. 20 in onze roemruchte hitparade. Jazzy covers van nummers, welbekende nummers uit de NPO Top 2000. Dat brengt je ook in het tweede uur de Top 2025 cover-up. Koele, zwoele, swingende en verringende covers van die nummers. En hebben wij op een gegeven moment gezegd... Eh, nog meer VVD dan barst dit dorp uit zijn voegen. Dus wij moeten op de een of andere manier die toestroom van VVD'ers richting Laren... moeten wij indammen, reguleren. We moeten gewoon een, een stringentere immigratiepolitiek gaan voeren. Eh, de gemeentegrenzen sluiten desnoods. In ieder geval alleen echte VVD'ers toelaten. Want onder die aanmelders zit een heleboel nep-VVD'ers. Zeker 48% is nep, groot probleem. Hey! Hoi! Huh? mes mesoverschot. Van 1970 tot 1984 waren er allerlei signalen over die mes... maar die drongen niet door bij het ministerie. Dan zit hier naast me meneer Gossens... en die is eh, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw. Hoe is dat in hemelsnaam kunnen gebeuren, Gossens? Ja, dat komt weer van de naad, om het nou maar heel plat te zeggen... dat wij pas in 75, 76 begrepen dat meststront is. Nou, dat wist u niet. Ik wist dat natuurlijk wel. Er waren tal van ambtenaren en hoge ambtenaren... die tot in 81 hebben gedacht dat stront en mest twee verschillende zaken waren. kan bogen op een eh, geweldige jazz scene en diehard eh, jazz fans. Van mainstream tot avant-garde jazz, alles is te vinden in Japan. Ook eh, swingende Latin jazz, en dat hoorde je eerst van de Tropical Jazz Band. Hun cover van What a Fool Believes van de Doobie Brothers, Michael McDonald. Ehm, te vinden op plek... A1189 in onze vermaarde top 2025 cover-up. En dat werd gevolgd door een eh, uitvoering van de Duitse pianist Joachim Koem. Eh, van het eh, nummer van, welbekende nummer van Prince, Purple Rain. Die Kuhn die kwam vast te zitten in zijn vakantiehuis op Ibiza toen corona uitbrak. En uit nood begon hij thuis maar muziek op te nemen in zijn vakantiehuis. Zoals dit ingetogen melodisch, melancholische covertje van Prins nummer te vinden op plek 800. 50. Het volgende nummer, ik zou zeggen, Enjoy the Silence. Dat was de heer Tony Vos, die was toen de baas. En die, eh, nee, die drukte dit liedje helemaal vrij eigenlijk. Het was wel een jazzliefhebber, was ik ook. Ik heb ook jaren jazzprogramma samen met Tineke gedaan. En dat, dat klikte meteen uh, wonderbaarlijk. En één keer ben ik gaan zwemmen. Op een zomerdag was het zo heet, jongens, we gaan even een eentje zwemmen. Maar die stroom was toen zo krachtig dat ik niet meer terug kon komen aan boord. En ik moest om, om drie uur moest ik een bulletin voorlezen hebben ze met een paar matrozen een bootje buiten boord gezet, een motorbootje. Dat hebben ze hem opgehaald, maar toen was ik natuurlijk te laat voor het bulletin. Want hij werd er gebeld, wat is er aan de hand? Ja, storing, we hebben storing gehad. <laughs> ik was gewoon aan het zwemmen. overlijden. Dit jaar overleden. Altijd zo onkreukbare Harmon Season... die tussen 1969 en 2003 verbonden was aan de NOS... in een tijd dat, eh, ja, waarin de nieuwslezer nog de influencer was... zou je misschien eh, geen rebelse trekjes eh, verwachten bij die Harmon Season. Toch begon hij zijn loonbaan als DJ en bulletinlezer in de jaren 60... bij de piratenzender of de zeezender Radio Veronica... die een bom legde onder het eh, traditionele omroepbestel van die dagen. En af en toe liet uh, Harmon klaarblijkelijk zelfs uh, verstek gaan... vanwege een frisse duik in de Noordsnee. In de Noordzee. Um, Enjoy the Silence van Depeche Mode... door de Poolse pianist Leslek Mosder. met Lars Danielsen op bas hoor je eerst plek 724 in onze hitparade. Gevolgd door de eh, uitvoering van de Duitse saxofonist Jacob Mans... van het eh, welbekende nummertje van uh, Adele, Easy on Me. notering met stippinnen op plek 666 in onze Top 2025 cover-up. Maar in mijn praktische werk, zeker in de politiek, was ik ook altijd heel praktisch. Maar tegelijkertijd toch altijd met een enorme belangstelling voor... wat vindt nu ten diepste de ander met wie je aan tafel zit. Want als je degene tegenover je zit, als je die geeft, als je die tegemoet komt op voorhand, krijg je meer terug dan wanneer je zo nodig je eigen zin moet doordrijven. Dus tolerantie, en dat is ook een van de uitgangspunten van het politieke liberalisme. you know it's true. Don't have to tell if we could live for a thousand years, if I hurt you, I'd make wine from your tears. I told you that we could fly because we all have ways, but some of us don't know why. were standing, you were there. Two worlds collided. Oh, I, I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. aan veranderen, zegt de ander. Ja, maar wat? vraagt de een. We moeten de problemen met de kiem aanpakken, zegt de ander. Wat is de kiem? vraagt de een. Maak daar maar wie van, zegt de ander. Hoezo? vraagt de een. Nou, zegt de ander. Wie is de kiem van alle problemen? De ander, zegt de een. Dan moet die veranderen, zegt de ander. Jij dus, zegt de een. Goed, zegt de, zegt de ander, ik ga rigoureus veranderen. Voortaan ben ik ook de een. Dat kan niet, zegt de een. Er kan er maar één de een zijn en dat ben ik. Oh ja, zegt de ander. Wel eens gehoord van iedereen. white dove sail before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly before the forever band? could see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths take till he knows that too many people have died. The Answer my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. pretending he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. gaan in 2026 zien hoe de een met de ander zal omgaan in politiek Den Haag. We zijn benieuwd of er eh, enige liefdes gaan ontstaan. Je hoorde eerst Never Tear Us Apart, de song van de Australische rockband... Uh, in excess. Ehm, in een eh, jazzy uitvoering van de Australische zanger Cam Giles. Plek 599. Gevolgd door uh, de evergreen van Bob Dylan, Blowing in the Wind. In de versie van de Amerikaanse zanger en toetsenist Peter Saltzman. Eh, positie 1577 in onze hitparade. Blijven we nog even bij The Voice of a Generation. Nog een nummertje van Bob Dylan, bekend geworden in de uitvoering van een gitarist. En hier eh, te horen in de uitvoering van een bassist. All Along the Watchtower. Bromberg. Een bassist die in zijn jongere jaren optrad met Stan Getz in zijn nadagen... legde zich later toe op smooth jazz en funk... maar ging hier even los, à la Jimi Hendrix. Zijn cover is te vinden op het eh, album Bromberg Plays Hendrix... En eh, het bijzondere aan deze plaat is dat die Brian Bromberg... alleen maar allerlei soorten basgitaren speelt. Eh, inclusief een zogenaamde piccolo-bas, die, die klinkt als een lead-gitaar. Maar het zijn dus een stuk of 7 8 eh, basgitaren... die hij speelt op dat album, samen met een drummer dan nog. Maar het is echt een heel bijzonder album, moet je maar eens opzoeken... met hele bijzondere vertolkingen op basgitaar... van nummers van Jimi Hendrix en zijn cover van All Along the Watchtower... te vinden op plek 97 maar liefst in ons onze top 2025 Cover Up. Um, ja, je kan niet alleen genieten van jazz bij ZFM Jazz, het radioprogramma, maar ook bij eh, Jazz in Zandvoort natuurlijk ook weer in 2026. Eh, op 11 eh, januari André Vrolijk nog eenmaal in het Nieuw Unicum is mij verteld. En dan ehm, verhuizen we terug naar de krocht in Zandvoort, de verbouwde krocht. kijk op jazzinzandvoort.nl naar de volledige agenda voor, het, eh, voor, de, eh, voor eh, <laughs> de eerste helft van 2026. Ehm, keep on jazzing, zal ik zeggen. Ehm, ja, ehm, komen we bij heel iets anders. We are going to the World Cup! Ja! Jongen, ja, we hebben ongeschiedenis. geschiedenis te sturen kleinste eiland die eh, naar WK gaat. We hebben het gehaald.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 Just a perfect day. Problems are left alone. Weekenders on their own is such fun. just a perfect day. You make me forget my silver. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you.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 Ja, een vrij nummertje. Ehm, perfect day. Ooit zei een eh, Nederlandse generaal dat uh, eh, voetbal oorlog is. En recentelijk werd juist de schijn gewekt dat voetbal de weg naar vrede biedt. Nu... Eh, begrijpen jullie ook, eh, luisteraars... waarom deze ZFM Jazz Top 2025, 2025 cover-up... zoveel aandacht aan eh, voetbal schenkt. Na verluid staan we op de nominatie voor de Viva Peace Prize van 2026. We voorspellen ook alvast dat de WK-finale de Verenigde Staten versus Argentinië wordt waarbij Argentinië de Amerikanen laat winnen... in ruil voor de afkoop van de Argentijnse staatsschuld door president Trump. En Infantilo kan daarbij ook wat, eh, op wat eh, dollars op zijn bankrekening in eh, Zwitserland tegemoet zien, denk ik. Je merkt het, de eh, ZFM Jazz Top 25 eh, Cover-Up, 2025 Cover-Up... is niet wars van het eh, verspreiden van wat complottheorietjes... geheel in de geest van deze tijd natuurlijk. Alles is immers geoorloofd om de jazz van de broodnodige aandacht... op de Nederlandse radio te voorzien. Hoe dan ook, voor Curaçao was het een perfecte dag toen ze zich plaatsten voor het eh, WK-voetbal... na het gelijke spel tegen Jamaica. Lou Reed's Perfect Day. In de bitterzoete vertolking van de Jolly Boys uit Jamaica. Oorspronkelijk in 1945 eh, opgericht. Ze bleven vele decennia actief eh, op en buiten het eiland... in een vrij vaste bezetting totdat uh, sommige leden te oud werden. Maar in 2009 ja, 2009 werden de Jolly Boys eh, nieuw leven ingeblazen door zanger Albert Minot. En die hoorde hier dus. Dat resulteerde in een comeback-album Great Expectations, een prachtig album. Waarop eh, onder andere Perfect Dave, die cover van Lou Reed, te vinden is. Eh, met stip genoteerd op plek 1053 in onze vermaarde hitparade. We lopen alweer eh, tegen het einde van twee uur eh, covers van de NPO Top 2000. Ehm, de playlist komt natuurlijk eh, op mijngroeven.nl te staan... met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Ehm, mijn naam is trouwens Edward Rauhorst, Mr. Brightside. we hebben nog wat ruimte voor enkele nummers... dus blijf nog even gekluisterd aan je toestel. Hier komt. Nou ja, dit nummer kent iedereen. Behoeft geen introductie. Als ik één ding heb ontdekt in mijn leven, dan is het wel dit. Dat als je heel diep over iets nadenkt... dan kom je altijd uit bij iets dat niet klopt. Probeer maar eens, klopt altijd. Die oblada, life goes on. Ja, daar valt geen spel tussen te krijgen. Eh, de New York Sky en Jazz Ensemble onder leiding van Steady Freddy... Op eh, plek 1550 met hun cover van dit overbekende nummer van de Beatles. Ik hoop dat je genoten hebt. Uh, mij rest slechts om jullie geweldige feestdagen toe te wensen. Keep on <laughs> grooving, moving. Eh, in het eh, nieuwe jaar. Eh, Tabé. En we gaan eruit nog met wat klanken van de soul-legende. Al Green met zijn versie van R.E.M.'s. Everybody Hurts. Te vinden op plek 503. bring your days on. And, and your nights, the nights are yours alone. When you're sure you've had enough of this life, but hold sing along. Oh my, when your days and nights are long. If you feel like letting go, hold on, hold you've had too much of this, uh, of this life, won't you?